Volgens de minister zit er nog geen duidelijke daling in het aantal besmettingen. Dat is niet het moment waarop je denkt, nou laten we maar eens eh, eh, een paar versoepelingen doorvoeren. Hè. Dat, dat is een, juist het moment waarop je heel behoedzaam en heel terughoudend moet zijn met het bepleiten van aanvullende versoepelingen. Over de avondklok wilde de minister weinig zeggen. Volgende week maandag wordt er meer over bekend. Ik denk wel dat het verstandig is om ook nu al wel gewoon eerlijk te zijn tegen Nederland. Heel groot is die ruimte niet. Eigenlijk is die ruimte heel beperkt. De Franse oud-president Sarkozy gaat in hoger beroep. Hij werd vandaag veroordeeld voor corruptie. Hij krijgt één jaar cel voor omkoping van een aanklager. In ruil voor informatie over zijn dossier bood Sarkozy de man een baan aan in Monaco. Maar de oud-president blijft ontkennen. Sarkozy mag zijn straf van de rechter thuis uitzitten met een enkelband. Het noorden van Noord-Holland heeft te maken met een coronabrandhaard. Er zijn veel meer besmettingen dan op andere plekken. Ziekenhuizen moeten coronapatiënten verplaatsen, soms zelfs naar Groningen of Maastricht. Veel mensen hebben in de coronatijd een cactus gekocht. Dat merkt cactuskweker Hans Biesheuvel uit Lexmond. Hij heeft 100.000 cactussen in zijn kast staan. Nou, dat vind ik zo fantastisch mooi. En dus hoe de, hoe de, natuur dat maken kan, dat vind ik prachtig. En hij merkt dat er veel behoefte aan is, want de cactussen vliegen de deur uit. En niet voor de mensen die het gehad hebben, want dat is verschrikkelijk genoeg. Voor mij persoonlijk, ja, mag ik wel mijn tijd nou een poosje doorduren. Het weer vanavond en vannacht kans op lage bewolking of mist. De temperatuur daalt naar het vriespunt. Morgen eerst vooral in het zuiden zon. In de rest van het land pas later op de dag. Het is tussen de 9 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen de A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht... tussen Almere Regenboogbuurt en Almere Oostvaarders. Het komt door een ernstig ongeluk.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 Dus, ja, en die kende ik via, via, via, via. Ja, ik ken via, via. Maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, ehm, misschien zit hij nu toevallig eh, te luisteren. <laughs> Hi, mijn broertje heet ook Gijs. <laughs> ook Gijs. Gijs Richter. Nee, nee, Gijs de Bruin. Gijs de Bruin. Sorry, Gijs. Oh. <laughs> Ehm, ja, want eh, we hebben natuurlijk nog een uur. En eh, we gaan zo direct nog een telefonisch interview doen met Jacob D. Edward. heb jij gehoord van Von V? nee. Nee? Nee, toen ik vanmiddag even aan het zoeken was... was het de eerste keer dat ik het zag heb niet meer geluisterd, geen tijd meer voor gehad. Ze hebben een beetje patent op om heel snel uh, uit te brengen. Eh, wij hadden een paar weken terug, eh, dachten we de nieuwe single te hebben. En dat was Hurry Home. En ineens eh, vloepte een dag later, nadat we de uitzending hadden... vloepte dit nummer er nog eens een keer uit. Ja, toen had ik zoiets van, <laughs> wat is, wat, is dit nu, weet je? Eh, degene die het eh, helemaal, die lachend daar ja, zijn voordeel mee had... was Willem de Waard weer van Zwaardvis. Die had, die had natuurlijk een aantal vette primeurs natuurlijk de dag erop. Dus ja, dat, dat was helemaal goed. Um, Von V, het is een, het is een, een, band die al, nou, eigenlijk al de le qua leeftijd... al ver eh, ja, op de middelbare leeftijdgrens eh, zit. Het zijn allemaal dikke veertigers, zo niet misschien al vijftigers. Maar ze kunnen muziek maken, daar word je helemaal bang van. Dus dit is eh, de laatste single die ze hebben gemaakt. En dat nummer dat heet Openly Remember. outside the lines is no longer a creatively pursued impulse, as an act of premeditated provocation. Sinister scrawlings used to instigate the citizens of a nation to put down their pens and once again pick up their swords, to start slicing at the common threads that bind us all. An untethered ship, political parties full of pirates, madness goes unchecked. Mental illness, now a pandemic. Our state of being bruised and bleeding on the inside. Internal injuries will be the death of this land. Updated slogans sear the concrete. If you can't take the heat, quarantine the kitchens and let the rich eat their soybeans off the street. to the evils of what comes too easy. The distance between here and the desire for whatever else might be out there is infinite. The crybaby man child has taken over the control room, and its mother and father with their faces in their iPhones. Well, these will be just some of the denominating factors leading to the death of this land. incarnation of this world or that or that will be the universe's last laugh. binge watching, got our activity levels flatlining. And all those silver linings save for rainy days just can't help protect us anymore from all those warm UV rays. For one way or another, for what it's all worth, we're being taught a lesson for the future to unlearn as compassion is commodified into yet another catchphrase, and the empathy, the afterthought of another predictable onslaught black anger grows hotter than white heat. Try imagining some suit and tie motherfucker dragging his family across a desert in their bare feet. jij kwam er mee, eh, Jip. Ja, ik kwam mee. Ja. Wat eh, is hier zo bijzonder aan? Ja, ik ken ze van toen ze in Sounds Harden waar ik werk ook, een instro hadden gedaan in 2019. Voelt al zo lang geleden. Ja. Met hun vorige album toen. En deze is net uitgekomen. Gewoon met, in combinatie met een boek en een soort tentoonstelling. Wat ik even snel las. Ja. In ieder geval een boek. En um, is gewoon weer echt een heel goed album. Eh, van de Irrational Library, eh, Tom de Haan, Joshua Baumgarten. Dat zijn eh, de mannen die erachter een beetje achter schuil gaan, achter deze band. ik denk dat het wel even een blijvertje gaat worden, dit. op, de, op de lijst dan. Ehm, toegekomen aan Jente, Charlotte en Ansmark en Untouched. Daar gaan we nu naar luisteren. we het uh, groots aan te kondigen... dat we zo dadelijk eh, Jacob die Edward in de uitzending eh, gaan hebben. Neemt die telefoon niet op. Nee. <laughs> Ehm, eerst twee nummers af even doornemen. The Irrational Library. Hoe spreek je dat uit, Jip? The Irrational Library? Ja, en dan de titel. Access in the Sky. oh, Access in the Sky. Ja, ja toegang tot, tot het de lucht. Uh, eigenlijk. Eh, en dan uh, Jente Charlotte met de Noor Alsmark. Ze, ze, waren op een soort schrijverskampje gegaan, die, de twee. En eh, toen moesten ze iets eh, schrijven voor een televisieserie. Tenminste, dat heeft eh, Jente Charlotte mij verteld. Dus ja, ja, leuk. en daar gaat het nummer dan, dat hoorde dan bij. Untouched, dat is een lang nummer, zeven minuten. nu was het de bedoeling dat we Jacob die Edward in de uitzending zouden halen. Maar dat gaat even voorlopig niet, niet gebeuren. Dus we moeten even het lijstje omgooien. we komen ook bij een band uit die jij heel erg goed kent. Ja, de... nou, had ook mee. Ik heb ze één keer live gezien. Oh, toch? vorig jaar mijn laatste concert Ach, live heb gezien. En, en dat was eh, dan ook meteen eh, eh, de lockdown daarna meteen? Ja, het was in februari, halfwege, ja. denk ik. Ja. was waren het voorprogramma toen natuurlijk, ja. van Inhaler. Hebben we het over? Queen's Pleasure. Heel goed, dan gaan we die laten horen. Queen, want, Panic from Dublin heet het nummer. have gone mad. It's panic from Dublin, panic attack. te letten. En hup. Eh, eh, ja, eh, je, bent bezig met mails en dat was ik eigenlijk helemaal niet doen. ja, en, en bellen. en, en, bellen. Nee, goed. Kletsen. Queen's Pleasure, Panic from Dublin. Een band waarvan jij denkt dat ze wel een grote toekomst gaan hebben. Denk ik. me wel sick. Ja? Ja, zeker. Uit Amsterdam, hè, komen ze? Ja, Amsterdam, Haarlem. Geen ah, idee. Ah, Oh, Haarlem ja, ook nog? Nee, ik heb echt geen idee. Ik, oh, nou, ja, eh, ik denk Amsterdam, ik denk Haarlem. <laughs> Moet je niet aan mij eh, vragen. Heb je, heb je eh, van Kafka gehoord? Ik heb ervan gehoord. Ik heb het ook een keer gehoord. Denk ik. Waarschijnlijk wel. Ja. En het klonk gewoon goed dan, voor wat ik me nog kan herinneren. Ja, want dit is het laatste werkje wat ze hebben gemaakt. Ja, precies. Booty With the loss of love throw the burden off your back. Slay the dragon, or thou shalt become a free man. Be like the child again, playfully participating. One day you'll be the overman. Lie, lie, lie, stevig materiaal is dit. Klonk heerlijk. Ja? Ja, vond wel. Eh, ben jij ook eh, iemand van het stevige materiaal? Ja, liever wel. Ja? ja. Hoe steviger, hoe beter? Nou, dat, dat, er zit een limiet aan, denk ik. <laughs> <laughs> ik weet niet precies waar dat limiet is, maar... Ah ja, goed. Eh, als de buren beginnen te klagen en eh, te kloppen op de, op de muren... dan weet je eh, dat het... Ja, dan is het misschien iets te hard. Dan is het iets te hard. Ja. over, daarover gesproken. Ik heb er ooit nog eens een keer zoiets gehad. A Whole of Love van Led Zeppelin. Ja. Dat is ook zo eentje als daar bijvoorbeeld het stukwerk van... dan staat het toch wel een beetje te hard. <laughs> Ja, dat is wel de grens, <laughs> dat Was wel een, ja, dat is een beetje een, nummer een beetje uit mijn periode... dat ik... nou ja, Led Zeppelin is... Eh, nog verder, eh, verder terug. Maar, dat ken ik toch ook wel gewoon. Ja, maakt niet uit. Maar <laughs> toen was ik een, eh, een, een ook van een jaar of zes, zeven. Toen vond ik het niks. En pas, pas daarna, toen kon ik het uh, wel waarderen. Maar goed, dan is er alweer wat jaren overheen gegaan in dat opzicht. Goed. er is, nou, bij jou is dat ook niet anders, denk ik. Met nee. muziek. Want, nou, nee. Toch? Misschien word, word ik een beetje geïndoctrineerd door mijn moeder. Toch wel? Ja, vroeger. Nu niet, eh, ja, nu, nu, niet meer. Nee, maar, maar ik bedoel ook eh, het... Eh, kijk, voor, voordat je dus op deze aardkloot rondloopt... is er natuurlijk ook muziek uitgebracht. Ja, dat is zeker waar. Gelukkig wel. En kan je... En, ja, maar... Heb jij dat dan ook? Dat je dan toch oud materiaal kan waarderen van wat oh, je nooit... ja, zeker. Maar ik heb ook vaak dat ik het oudere soms wat beter vind dan het nieuwe. Hmm, hmm. Van wat er nu uitkomt, denk ik van ja, <laughs> laten we even teruggaan. Dat. Ja, is dat dan een beetje gebrek aan creativiteit? Nee, het misschien. Het kan soms gewoon heel eentonig zijn. Hm. Ik bedoel, al die zeiknummers zijn hetzelfde. Ehm, no offense. Zijknummers? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Tot u, tot u sprak eh, mevrouw Richter. <laughs> Ja. Eh, de volgende, Jip. Want eh, die, we, hebben er, nog, we hebben er nog een paar die we nog kunnen draaien. Ja, we hebben de volgende. Wet, denk ik. die hadden we net gedraaid. Oh, ik dacht, oh, ik ben echt even helemaal niet meer scherp. Nee. Gaan we nu naar Lassette? Eh, ja, dat, kunnen we, dat kunnen, we, kunnen we nog wel even doen. Want uh, Lassette eh, gaat vanavond een eigenlijk een nieuwe single uitbrengen. Ehm, ik, ga toch even, ik ga hem toch heel even bijpakken. Toch dat, ja, eventjes. want die nieuwe single, ik mag hem niet draaien... maar ik ga je er wel één flart van laten horen. Want zo klinkt die. genoeg. de rest moet je vannacht maar nou, luisteren. Eh, de rest eh, moet je vannacht eh, maar luisteren. Dat is Nomad. dat is de nieuwe single. Dat je niet denkt van wij hebben hem niet. Wij hebben hem dus wel. Maar we mogen hem gewoon niet, draaien. Dus we hebben de eerste 10 seconden laten horen. Maar we doen het even met die andere. waarvan ik zeg, dat is toch het nummer voor mij van 2020 van Lasset. En dat is Woven. There's just too much still going on. I linger in your heart, I'm tethered to your thoughts. We're so woven in, we're so woven into so woven into ik, ik, ik denk al, eh, krijgen we nou niks meer? Nee, eh, dat is... Wij eh, moeten ook op tijd zijn. Ja, ja, ja. nou goed, dit was Teddy's hit. Ja. En Aals, uit Aalsmeer komen ze. Met Suffer. Ja. Zeg je dat wat? Nee. Nee? Nu wel. <laughs> nu wel, oh. Ja, nu oh. zegt het me wel wat. Ik heb het net gehoord. uh, <laughs> bij de volgende, ehm, dat is ook een, er zit ook een verhaal aan vast, hè? Weet je dat? Eh, nee, ik heb echt geen idee. Eh, eh, Three Point Landing, die zijn bezig met een, een crowdfunding actie... om een debuutalbum bij elkaar te sparen. Nice. En ja, dat willen ze dan toch op een, op een leuke manier doen. Dus vandaar dat, dat we voor, afgelopen maandag hadden we Doortje van Three Point Landing in de uitzending. En die vertelde eigenlijk alles over hoe dat dan eraan toe gaat. En wat ze ervoor nodig hebben om hun droom te verwezenlijken. En dat is natuurlijk in deze tijden eh, best wel lastig. Ja, dat eh, geloof ik heel graag. Ja, eh, het nummer waar ze onder andere mee ja, ook het optreden hebben gedaan bij de Rob Acta Award is dit nummer. En dat nummer dat heet Journey. I wish I knew how to start. I'm blinking at the white, but it's staring back at me.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 I can hear those sultry sounds, my ears are open wide. I'm doe-eyed once again. songs, how they scream They blind me as they sound Stick around, there's no place for me back In the silence of the night In the morning you begin to see Well, I've been blinded from your eyes all his beauty, all his fear. Oh, and it's frightening, but it's worth it. For I can see now, I can feel, and I can love again. And the songs, how they scream, they blind me as they sound around There's no place for me back in the silence of the night Don't you sing me the song just throw me back in the silence of the night De man die zijn afspraak heeft gemist. Helaas. Ja. Ah, dan wordt Gaat het, hij uh... nooit eh, meer vergeten. Nee. Hoop eh, ik, voor hem. Nee. Eh, wat denk je als iemand eh, ziet dat hij heel veel dingen gemist heeft? Dan gaat hij zijn haren oh. uit zijn hoofd trekken? Ik denk ook wel dat je dan zo'n <laughs> momentje hebt van... Oh nee, <laughs> Hoe heb ik dit kunnen vergeten? Ja, Jacob die Edward heeft zijn afspraken vergeten. want de bedoeling was dat we om half tien in de uitzending... We hebben het echt uh, meerdere malen geprobeerd. geappt. En een messenger hebben we hem gestuurd. Gemaild. ja, gemaild. Ja, ook nog. Ook nog gemaild. Ja, alles. Ook nog gedaan. we zijn er eh, aan het eind gekomen, Jip. Volgende, maand, volgende maand weer verder. Helaas. Ja. Ehm, de laatste die eh, hier het eh, licht uit mag doen bij Alternative FM. deze dame komt uit Edam. En ze heet Ayon En het nummer dat heeft ze in, dacht ik, in 2019 uitgebracht. bij het vermaarde King Forest record label.